Het onderzoek is vorig jaar al gestart naar klachten over de postbezorging. Vooral in de Randstad blijkt de post soms niet tijdig te worden bezorgd, bijvoorbeeld in Den Haag en Leiden. TNT erkent dat er problemen zijn, maar zegt dat het bedrijf voldoet aan de wettelijke norm dat 95% van de post binnen 24 uur bezorgd moet zijn. De Opta onderzoekt nu of dat zo is. De Opta kan TNT een boete opleggen van 10% van de omzet van het bedrijf. Gemeenten moeten burgers beter uitleggen waarom ze regels als bouw- en milieuvoorschriften soms niet handhaven. Als een verklaring uitblijft raken burgers gefrustreerd en verliezen ze hun vertrouwen in het gemeentebestuur. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een rapport over handhaving door gemeenten. Die zijn verantwoordelijk voor de naleving van tal van wetten en regels. De Nationale Ombudsman vindt dat gemeenten alle betrokkenen persoonlijk uitleg moeten geven wanneer bijvoorbeeld in verband met belangen van anderen niet wordt opgetreden. Het staat vast dat er een parlementaire enquête komt naar de kredietcrisis. De vorige Tweede Kamer had dat al besloten. Ook in de nieuwe Tweede Kamer blijkt dat er nu een meerderheid voor is. De enquête zal zich richten op de financiële steun die het kabinet de afgelopen twee jaar gaf aan banken en verzekeraars als ABN AMRO, ING en Egon. Bij een ongeluk op de A6 bij Emmeloord zijn vanochtend een dode en een gewonde gevallen. Twee personenauto's en een vrachtwagen botsten daar op elkaar. Volgens de politie kwamen brokstukken op beide weghelften terecht. In verband met het opruimen en het technisch onderzoek was de A6 bij Emmeloord een paar uur in beide richtingen afgesloten.